Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Tata Steel stoot nog steeds te veel kankerverwekkende stoffen uit. Het RIVM die meet dat en die zegt dat alleen de uitstoot van ijzer omlaag is gegaan. Verder is er weinig verbeterd ten opzichte van drie jaar geleden. En deze buurtbewoner maakt zich er zorgen om. Iedere dag worden de, de speeltoestellen schoongemaakt door Tata. Wat op zich natuurlijk goed is dat ze dat doen. Maar dat het nodig is, dat is natuurlijk een trieste zaak. Het idee dat stof nog niet is verminderd. Dat betekent dat het dus nog niet beter is geworden voor de gezondheid. Het staalbedrijf zegt dat het zelf al bezig is om die uitstoot te verminderen. Maar het RIVM ziet dat in de metingen dus nog niet terug. Een Amsterdamse woningcorporatie wil 130.000 euro terug van een oud stagiair... die 12 huurwoningen gebruikte als wietkwekerij. Gebeurde zeven jaar geleden. De jongen van toen 19 liep stage op de afdeling verhuur... en gebruikte woningen van zijn huurders die waren overleden. Hij vertelde nabestaanden dat de huur was opgezegd... terwijl hij het geld via een andere rekening binnenhaalde. Justitie deed er toen niets mee. En veel voetbalfans ja, die hebben een poster van Messi boven hun bed hangen. En die kunnen er alleen maar van dromen om ooit een balletje met hem te kunnen trappen. Voor amateurvoetballer Shannon Carmelia wordt het werkelijkheid. Hij speelt voor het Utrechtse Hercules in de derde divisie. Maar ook voor het nationale team van Curaçao. Bij ons om half twee s'nachts komende nacht staat hij op het veld voor een oefenwedstrijd tegen Argentinië. Ja, zijn kinderen waren misschien nog wel blijer dan hij zelf met dat nieuws alle kleintjes die wat uh, door enthousiast. Die ging gelijk eh, het idee met de ik wil een tekening maken, je moet een missie geven, weet je wel. En, en, ja, dat was, eh, ik wil hem niet, ehm, teleurstellen, maar ik zei van ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik doe met alle respect, ja, missie kennen wij niet en, en mijn kinderen helemaal ook niet. Dus ja, maar dat was wel, het idee was wel superleuk. Ja, voor het eiland is het zelf sowieso een stukje geschiedenis, want nog nooit speelden ze tegen Argentinië. En laat dat land ook nog eens de kerstverse wereldkampioen zijn.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 beads on wine. Well, I was out drinking and laughing. That woman of mine was home packing. And all she left me was a bottle and a note. I said I had a great time on some of that swing. On guitar wine. Give me that swing. On guitar wine. Don't you know it keeps me out of my mind? And all she left left behind. Summer and spring, sweet, sweet, honky tonk wine. feeling empty that old wine bottle she left me. I can't hold enough to stop from thinking she's out holding somebody and drinking that sweet honky tonk wine. Give me that sweet honky tonk wine. Don't you know it? vierjarige leeftijd kreeg hij de diagnose hoogfunctionerend autisme. Hij had moeite met praten, wilde geen oogcontact maken en toonde geen genegenheid.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 sun Met Something in My Heart bleef hij in 1984 steken op een tweede plaats. Maar een jaar later vonden we hem weer terug op nummer 1 met Country Boy. days, cotton picker, picking out a mess of blue. is het favoriete album van de maand. Zack Brown Band's vertolking van Painted Black klinkt absoluut fenomenaal. Grotendeels dankzij de legendarische openingsgitaarriff die 36 seconden lang op een solo-viool werd uitgevoerd. see this thing happening to you de groep. Ongetwijfeld zal Kin Folks er nog een tijdje zijn. Goede, oude Texaanse country met een energiek, strak geluid. De zang is perfect en het vioolspel is hot. Gitaar, drums, bas, harmonieën, feilloos. Alles is aanwezig in Honky Tonk Honey. Crossroads. Hot stuff. tired of sipping shine all alone. And I'm tired of singing this lonesome song.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 And ooh, I bet you broke some hearts cover van deze week. Een band met een breed scala aan repertoire. De Highway Outlaws met hun versie van Fishing in the Dark. Lazy yellow moon coming up tonight, shining through the trees.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 Baby, get ready Ooh, You and me go fishing in the dark Lying on our backs and counting stars Justin Hunter groeide op in Noord-Texas en luisterde naar en genoot van country. Terwijl hij in het Amerikaanse leger in Irak diende, werd Justin verliefd op zingen en het vermaken van zijn medetroepen. Justin heeft inmiddels vier albums op zijn naam. Old, Milwaukee's Best, is terug te vinden op zijn laatste. upon my door And brought with him a few of his friends I've never seen before Said we'll keep you company Since you're all alone And they've been here ever since The day that she's been gone go Take a look around this house And it's plain to see de rubriek Sterren van Toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Sometimes I long for a warm, tender kiss just to see if there's anything I might have missed. Oh, haven't you ever felt like this? Sometimes, and it's beginning to feel like this might be one of those sometimes those one time in a lifetime. I'm aching to hold you, kiss and console you, drive you right out of your mind. But I know when I do, I won't get old. kiss and console you, drive you right out of your mind. But I know when I do, I won't get over you for quite some time. 1970 verliet Jan Howard de Bill Anderson Show. En meer dan 200 vervangers werden getest, voordat Bill koos voor Mary Lou Turner. Dat leidde meteen tot het succes Sometimes, gevolgd door grote successen als That's What Made Me Love You en Where Are You Going Billy Boy... made me love you. That's what made me love you. this farm just run on down. It's made all it can make, but it don't go around. Do you want to go with me, Mary Lou? Do you want to go with me, Mary Lou? I'm not sure I could live there. I don't where I Ik speel aan muziek sinds ik ongeveer vijf jaar oud was. Mijn liedjes weerspiegelen country, folk rock, roots en Americana. Misschien ook een beetje folk blues. No One Tells You van Linda Nicole Blair. left behind behind doet Ryder Grimes alles waar hij van droomde toen hij opgroeide. Het afgelopen jaar heeft hij talloze uren in de studio doorgebracht met Texas country legend, persoonlijke inspiratiebron en goede vriend Daryl Dot, die zijn EP produceren waar ook Velvet Chains op staat. go. James. In de spotlight. Van de Noorse zangeres Hilde Fjortoft is het album Old Country Songs verschenen. Hoewel ze al langer aan de weg timmert, heb ik nog nooit gehoord van haar. En er komt nu verandering in. Als ze Bring Back My Peace of Mind en is It Wrong Loving You vertolkt. Bring back my peace on my Crossroads. Kees de Haan. De Brothers Comatose banen hun eigen weg met de rauwe West Coast weergave van traditionele bluegrass, country en rock and roll. Tijdens de laatste dagen van de pandemie kwamen de bandleden bij elkaar om video's te maken die ze op YouTube konden delen om hun gebrek aan toeren te compenseren. Mercedes-Benz is een van de songs. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. Wait delivery each day until three. Oh Lord, won't you buy me a color TV? She love me and buy the next round. So, oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime with no help from my friends. won't you buy me a Mercedes Benz? So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Ik heb net deze prachtige groep All Kentucky Road gevonden. Deze zangers, schrijvers, muzikanten zijn geweldig. Prachtig, schitterend. Prachtig, nogmaals, geweldige zang. in I Found Peace. passend afscheid aan het einde van deze aflevering. De Cold Wilbur Band trakteert ons met hun Goodbye Song. Tot volgende week. Dag. I've been around taking in the scene, seeing all I need to see. I'll sing my goodbye song. I've been a working man. man better get off my back. He's pushing too hard, I'm gonna push right back. So I'm in around, taking in the scene, seeing all I need to see. I'll sing my goodbye song.